De misdaadverslaggever is vandaag overleden. Hij was 64. Mensen leggen bloemen neer en steken kaarsen aan. Peter R. weet het gelukkig niet meer, maar zijn nabestaanden moeten verder. En dat is natuurlijk iets zijn kinderen en zijn partner wat vreselijk is. Dit mag gewoon niet gebeuren. Ja, er waren ook gewoon heel veel mensen bij. En ik denk ook dat best wel veel mensen een trauma daar eh, hebben overgehouden als ze dat hebben gezien. Ja, het is, eh, hier wordt er stil van. Heel triest. Zo'n eh, ja, sterke man, zeg maar, die voor iedereen klaar stond, die door het vuur ging bij een zaak. En dan ja, zo nee, dood moet gaan. Nee. Ik hoop ook echt dat ze echt heel goed gestraft wordt. Peter R. de Vries dook in grote misdaadzaken zoals de moord op Nicky Verstappen, de Heineken-ontvoering en de verdwijning van Natalie Holloway. Premier Rutte laat via Twitter weten dat het overlijden van Peter R. de Vries hem diep raakt. Ook schrijft hij, we zullen alles op alles zetten om de misdaad met alle mogelijke middelen te bestrijden. Ander nieuws, in het zuiden van Limburg worden honderden mensen geëvacueerd. In Roermond komt het water nu zo hoog dat het volgens de burgemeester niet meer veilig is. En in Valkenburg zitten 700 huizen zonder stroom omdat elektriciteit elektriciteitskasten door het water zijn beschadigd. Het leger helpt daarmee om mensen te evacueren. En het Europees Gezondheidscentrum heeft heel Nederland op rood gezet vanwege de enorme toename van het aantal coronabesmettingen. De provincie Groningen is zelfs donkerrood. Wat dat betekent voor je vakantie in het buitenland is niet duidelijk. Landen mogen zelf bepalen wat ze willen met Nederlanders die hun land in willen. Dat kan een quarantaineplicht zijn, maar ook een inreisverbod of geen extra maatregelen. En voorlopig zijn we waarschijnlijk nog niet klaar met code rood, want de coronacijfers van vandaag zijn opnieuw hoog. Het RIVM meldt 11.064 nieuwe besmettingen, ruim 600 meer dan gisteren. Het weer. De laatste buien trekken via het zuiden ons land uit. Vanavond en vannacht is het op de meeste plekken droog, maar in Zuid-Limburg kan wel weer regen vallen. Morgen is het overal droog, schijnt soms de zon en wordt het 20 tot 24 graden. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn flinke problemen op de A9 doordat er ongelukken zijn gebeurd van Amstelveen naar Alkmaar. De weg is daardoor helemaal dicht tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velzen. Het gaat nog wel even duren, verwacht Rijkswaterstaat. Dus je kunt beter omrijden via Amsterdam en Zaanstad over de A10 en de A8. De andere kant op staat een flinke kijkersfile. Mede door de wegwerkzaamheden is het daar ook extra druk richting Amstelveen. Daar heb je nu 35 minuten op onthoud voor knooppunt Rottepolderplein. Verder staat het vast op de N202 Amsterdam richting IJmuiden. Voor de aansluiting met de A22 heb je bijna een half uur vertraging. En op de N205 van Haarlem naar Nieuw-Vennep doe je er 20 minuten langer over voor de aansluiting met de A9.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 Je veux le bifton, pas de bobo. Chéri Coco, veux ma photo. fais moi mm, mm pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mea. Ah, T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais. Appelle-moi Catalina, mea. Ah, Pour qui tu te prends, joie en toi, tout en de regio.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 Om half zes geeft hij een uitgebreide reactie. Demissionair minister Grappenhuis zegt op Twitter dat de Vries volgens hem... een deel uitmaakte van het fundament van de rechtsstaat. De nabestaande van de Vries maakte zijn overlijden vanmiddag bekend in een verklaring. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen 11.064 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 606 meer dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatesten ook. In de afgelopen zeven dagen werden ruim 9.000 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is vier keer zoveel als in de zeven dagen daarvoor. Ook het aantal opnames stemt toe. Er liggen nu 230 mensen in het ziekenhuis, 18 meer dan gisteren. Het weer in de loop van de middag verdwijnen de meeste buien. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen alleen lokaal wat regen, meer zon en warmer.